Voor het eerst sinds 1949 bezoekt een Chinese minister Taiwan. Het eiland wordt door Peking als een afvallige provincie beschouwd. De Chinese minister voor Taiwanese Zaken kwam vanochtend aan op het eiland... waar hij sprak met zijn Taiwanese collega. Chinese media omschrijven de ontmoeting als een reuzenstap... voor de relatie tussen China en Taiwan. De minister blijft vier dagen in Taiwan... maar zal de hoofdstad Taipei niet bezoeken. Het bezoek moet de spanningen tussen China en Taiwan verminderen. In Moskou heeft de Russische Senaat de resolutie die een inval in Oekraïne mogelijk maakt ingetrokken. President Poetin had daarom gevraagd. Mogelijk wil hij zo laten zien dat hij zijn best doet om de crisis in Oekraïne op te lossen. Het Westen dreigt met harde sancties tegen de Russen. Toen de resolutie in maart werd aangenomen was de crisis op de Krim in volle gang. Het Kremlin wilde de Russen in Oekraïne kunnen beschermen en maakte een inval in het buurland daarom mogelijk. In Groningen is een man aangehouden in verband met de dood van een hoogzwangere vrouw. De man van 41 is de partner van de vrouw. Haar lichaam werd maandagochtend gevonden in haar huis in Groningen. De politie ging eerst uit van een natuurlijke dood, maar gebleken is dat ze door een misdrijf is omgekomen. Ook het ongeboren kind is overleden. De man werkt volgens RTV Noord als psychotherapeut en gezondheidspsycholoog en de vrouw zou ook als psycholoog hebben gewerkt. De Belkin-ploeg heeft Bauke Mollema aangewezen als kopman voor de Tour de France. Belkin hoopt de verwachtingen van vorig jaar te benaderen. Mollema eindigde toen als zesde, Laurens ten Dam als dertiende. De Tour start op 5 juli in Leeds. Na drie etappes op Britse bodem gaat de Tour naar Frankrijk... waar op 27 juni de laatste etappe wordt verreden. En dan het weer. Vandaag geregeld zon. In het oosten en noordoosten mogelijk ook een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon en weinig buien. En het wordt morgen ook iets warmer. Maar vanaf vrijdag is er weer meer kans op buien. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB.